all the promises we made I can't believe we'd ever trade a misery. En zo staan er nog twaalf mooie nummers op deze cd van die of Morlix Cut and Shoot. En dit, dit is dan weer een Nederlandse productie.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 We'd just be here alone in the Carragher wind. You know those matching clients were quite a team. Never let you down like some damn machine nothing left but dry old bones buried beneath that pile of stones. And you and me, Sarah, were getting old.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 Ook de noodvoorzieningen zijn uitgevallen, maar er zijn geen patiënten in levensgevaar. Bij het ziekenhuis Midden Twente van ziekenhuisgroep 2 in Hengelo viel rond half negen de stroom uit. Deel van het ziekenhuis heeft via een omleiding inmiddels weer stroom. De brandweer probeert voor het hele ziekenhuis noodstroom aan te leggen. Er is een groot noodstroomaggregaat onderweg. Op de IC worden vijf patiënten handmatig beademd. Volgens de artsen is het nog niet nodig om patiënten over te brengen naar de andere vestiging in Almelo. Bij de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo werken in totaal 3500 mensen. Over de oorzaak van de stroomstoring is nog niets bekend en ook is niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren. Tussen Tripoli en Malta zijn mogelijk honderden migranten verdronken. Volgens lokale media en de Arabische nieuwszender Al Jazeera brak daar gisteren een boot met 600 migranten in tweeën en zonk. Zo'n 15 drenkelingen wisten na twee uur zwemmen de kust van Malta te bereiken. Anderen zijn uit zee gered. Maar gevreesd wordt dat vanuit de meeste van de 600 opvarenden zijn omgekomen. Het gezonken schip was vanuit de Libische hoofdstad vertrokken samen met een andere vluchtelingenboot. Dat schip is aangekomen bij het Italiaanse eilandje Lampedusa. Bij een gevangenisoproer in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 16 doden gevallen. Dat melden Iraakse autoriteiten. Onder de doden zijn zes agenten. In de zwaar bewaakte gevangenis braken rellen uit toen ongeveer 25 gevangenen werden overgeplaatst naar een ander gebouw. Gevangenen vielen plotseling bewakers aan, pakten hun wapens af en begonnen te schieten. In de paniek die ontstond vielen de 16 doden en zeker zes gewonden. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 22 graden in het westen tot 26 in het oosten. Aan het eind van de middag kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS. Dit is op de A7 gaan Groningen van zijn grens aan tussen Groningen en Winnie En er staan op de A5 dit moment geen Gorkreen files Nijmees. Snelheden tussen de knoopscontroles zijn aan.